Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit weer. In het tweede kwartaal was de groei een half procent... blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Een kwartaal eerder was er nog een krimp. Het gaat beter door de export. Huishoudens gaven meer geld uit. De werkloosheid daalt en er zijn ook meer vacatures. Andere Europese landen doen het minder goed dan Nederland. De Duitse economie kromp iets. En in Frankrijk staat de economie al twee kwartalen stil. Een recordwinst voor baggeraar en bergingsbedrijf Boskalis. In de eerste zes maanden van dit jaar steeg de winst naar 253 miljoen euro. Dat is het dubbele van dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam met 21 toe. Aan baggeren had Boskalis de handen vol. Qua bergingswerkzaamheden was het een rustigere periode. Michel Martin, de ex-vrouw van kindermoordenaar Marc Dutroux, mag verhuizen. Ze woonde sinds haar vrijlating in een klooster... maar heeft nu toestemming om een nieuwe woning te zoeken. Dat melden Belgische media. Martin werd veroordeeld tot 30 jaar cel... voor haar rol bij de verdwijning van zes meisjes. Twee jaar geleden werd ze onder strenge voorwaarden vervroegd vrijgelaten... nadat ze de helft van haar straf had uitgezeten. Waar ze nu naartoe wil, wordt geheim gehouden. Het Russische hulpconvoi dat onderweg is naar de Oekraïnse stad Lugansk... lijkt een andere route te nemen dan was afgesproken. Volgens internationale verslaggevers rijdt het in zuidelijke richting... en dat zou betekenen dat het door gebied gaat waar de pro-Russische rebellen het voor het zeggen hebben... en niet het leger van Oekraïne. De nieuwe wapenstilstand tussen Israël en Hamas lijkt vooralsnog stand te houden. Na beschietingen aan het begin van de nacht lijkt het nieuwe bestand te worden gerespecteerd... Rond middernacht zeiden Egyptische en Palestijnse onderhandelaars... dat een eerdere wapenstilstand met vijf dagen is verlengd. Het weer, wisselend bewolkt en wat buien, mogelijk met onweer. De zon schijnt ook en het wordt 20 graden. Morgen meer kans op onweer en een graad of 21. Dit, was... Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. In de Randstad ze op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Diemen en Muiden 3 kilometer...